Even kunnen met het NOS Journaal. De Nederlandse procent tot ruim 460 miljard euro. De uitvoer naar landen buiten de Europese Unie steeg het hardst. Naar Zuid-Korea werden bijvoorbeeld veel chipmachines geëxporteerd. In Rusland waren Nederlandse voertuigen en landbouwmachines in trek. Ook naar Saoedi-Arabië, Israël en Mexico steeg de export fors. De uitvoer binnen de EU neemt minder hard toe. Toch zijn EU-landen nog steeds verreweg de belangrijkste afzetmarkt voor Nederland. Ruim 70% van de Nederlandse export blijft binnen de EU. Waarnemend burgemeester van Amsterdam, Van Aartsen, heeft gereageerd op de kritiek over zijn rol bij de aanpak van de kraakacties in Amsterdam-Oost. De VVD vindt dat Van Aartsen eerder had moeten ingrijpen. Van Aartsen zei in een gemeentedebat dat ingrijpen niet aan hem is, maar aan de politie en het Openbaar Ministerie. Een groep uitgeprocedeerde asielzoekers heeft ruim 20 huizen gekraakt in Amsterdam-Oost. Woningcorporatie IJmeren zegt dat de sfeer grimmig is en dat omwonenden worden bedreigd. Het OM oordeelde zondag dat de migranten binnen acht weken weg moeten zijn. De krakers zijn daartegen een kort geding begonnen. Eind april beslist de rechter. President Trump heeft nog geen besluit genomen over een eventuele aanval op Syrië. Dat laat het Witte Huis weten. Trump heeft contact met de Franse president Macron en heeft ook overlegd met de Britse premier May. Macron en May zijn het erover eens dat ze een gezamenlijk antwoord moeten hebben op het vermoedelijke gebruik van chemische wapens door de Syrische president Assad. En de World Press Fotoprijzen zijn uitgereikt in Amsterdam. Ook twee Nederlandse fotografen vielen in de prijzen. Carla Kogelman won in de categorie lange termijnprojecten met een reeks over vier kinderen in Oostenrijk. Kadir van Lohuizen won in de categorie milieu met een serie over afval. De World Press foto van het jaar ging naar Ronaldo Chemit uit Venezuela. Hij won met een foto van een demonstrant die brandend door de straten van Caracas rent. Het weer nog. Het is wisselend bewolkt en een graad of 7 in het noordoosten kan nog een flinke bui vallen. Morgenochtend kans op mist.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 fijne dagen. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my it.